8 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De EU-landen komen met sancties tegen Wit-Rusland. Dat lang dwong zondag een vliegtuig van Ryanair te landen in de hoofdstad Minsk. Er zou sprake zijn van een bommelding, maar eenmaal aan de grond werd een kritische journalist uit het vliegtuig gehaald. Een idiote actie noemde premier Rutte het. de EU komt met sancties. Niet alleen eh, tegen personen, maar ook economische sancties. En verder de afspraak gemaakt eh, dat we eraan gaan werken... dat eh, Wit-Russische vliegtuigen niet kunnen landen op het grondgebied van de EU. En we vragen de maatschappijen in de Europese Unie om niet te vliegen over Belarus. Inmiddels is er een filmpje verspreid van de opgepakte journalist. Hij zegt daarin dat hij gezond is, maar alles lijkt erop dat het filmpje onder dwang is opgenomen. In Hengelo staat een papierrecyclefabriek in brand. Er is veel rook en dus moeten inwoners hun ramen en deuren dicht houden. De brandweer heeft metingen gedaan, er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De gemiddelde leeftijd op de IC's daalt. De grootste groep bestaat nu uit 50 vorige maanden waren dat nog 70ers. Diederik Gommers zegt in het AD dat dat komt door het vaccineren. De meeste mensen die met corona op de IC belanden hebben nog geen prik gehad. Er gingen gisteren veel mensen naar de meubelboulevards. Ook al zijn er minder mensen welkom in de winkels vanwege corona. Bij de outlet in Roermond was het zelfs een verkeerschaos. Mensen die niet naar binnen konden, moesten wachten in hun auto. Want u weet dat ze mondjesmaat mensen binnenlaten vanwege corona, hè? Zagen lezen, zagen staan, maar we willen winkelen, dus ja, we hebben wat voor over. Ja? Dat pak ik zelf. Wat gaat u kopen eigenlijk? Geen idee. Nee. nee. geen idee. Sommige mensen stonden meer dan twee uur in de rij voor ze de winkel in mochten. Het weer, veel wolken, buien en weinig zon.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 De gemiddelde leeftijd blijft dalen doordat steeds meer ouderen gevaccineerd zijn, zegt IC-arts Diederik Gommers. EU-leiders waren het snel eens over sancties tegen Wit-Rusland... vanwege de arrestatie van journalist Pratasevich. Dat zei demissionair premier Rutte na de eerste dag van een EU-top in Brussel. Hoe de sancties eruit gaan zien wordt later duidelijk. Boeren, ondernemers en natuurbeheerders komen met een gezamenlijk voorstel om de stikstofcrisis aan te pakken. Met het plan zou de stikstofuitstoot in 2030 met 40% moeten zijn teruggedrongen. Het weer, buien, mogelijk met onweer. Het wordt vandaag een graad of 13. good and dangerous Always make me feel blessed You're my guardian angel You are, you are, you are You are, you are, you are You put your body so sure about anything before, but there's nothing.